Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet waar de informatie vandaan komt, maar heeft naar eigen zeggen de informatie gedeeld om Russische agressie af te wenden. Rusland noemt de Britse verklaring onjuist. De relatie tussen Rusland en Oekraïne is gespannen... sinds Rusland is begonnen met het opbouwen van een troepenmacht aan de grens met Oekraïne. Politiemensen die worden ingezet rond de wedstrijd PSV-Ajax vanmiddag... voeren voor het begin van het duel actie. Ze leggen het werk maximaal een uur neer voor een vakbondsbijeenkomst. Die bijeenkomst is onderdeel van een reeks acties... waarmee de politie aandacht vraagt voor de hoge werkdruk en onderbezetting. Ook willen de bonden met de acties de onderhandelingen over een nieuwe CAO aanjagen. Een Franse soloroeier is omgekomen tijdens een poging om in een roeiboot de Atlantische Oceaan over te steken. Het is niet duidelijk waardoor hij is overleden. De Fransman van 75 was op 1 januari vanuit Zuid-Portugal vertrokken voor een soloroeitocht van drie maanden. Nadat de man noodsignalen had uitgezonden, vond de kustwacht zijn lichaam in de kajuit. De band Direct heeft de Popprijs 2021 gewonnen. De leden kregen hun prijs tijdens een digitale editie van Popfestival Noorderslag in Groningen. De jury kende de Popprijs toe aan Direct omdat de Haagse rockband zichzelf meermaals opnieuw heeft uitgevonden. En ook in 2021 een enorm doorzettingsvermogen heeft geëtaleerd. De band gaf bijvoorbeeld als een van de eerste optredens via livestreams. Direct krijgt 10.000 euro en een beeld van beeldhouwer en muzikant Theo Makai. Het weer, het is grotendeels bewolkt. Op sommige plaatsen hangt in de ochtend wat mist. Het blijft overal droog. In het westen vanmiddag wat zon en het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een pechgeval op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij Knoop in Zaandam.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 I'm only interested if I can help you alive. Yeah. on and let him 106.9 ZFM Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's just your call art. Fuck you, any friends that I'll never see again, everybody but your dog, you can all fuck off.